ging eens wandelen met een toon. bloemen spraken. Kleine süße ach pluk ons niet. Laat ons bloeien, zo riepen al die bloemen. Laat ons bloeien, ach pluk ons toch niet. Laat ons bloeien. Kleine Suze stond verlegen en ze zei op droeve toon kwam u aan me, moeder geven, want u bent zo lief en schoon wou u aan moeder geven op haar verjaardag. Morgen vroeg, pluk maar Suze, zo riepen al die bloemen. van voor je moeder pluk je nooit genoeg. play.